Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De partij Sinn Féin stevend af op een verkiezingszege in Noord-Ierland. De partij die voor de hereniging is van Ierland... heeft na de eerste telronde de meeste stemmen gekregen, meldt de BBC. Met 29% van de stemmen staat Sinn Féin ruim voor op de ena sterkste partij. De pro-Britse DUP, die ruim 21% van de stemmen kreeg. Morgen weten we pas wat de uitslag betekent voor de zetelverdeling in het parlement. Sinn Féin had lange tijd nauwe banden met de IRA, een beweging die met geweld voor aansluiting bij Ierland streed. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn twee mensen omgekomen door een explosie in een appartementencomplex. 18 anderen raakten gewond. Op het moment van de explosie waren werkzaamheden aan de gang. De doden zijn twee mannen van 21 en 27 die aan het werk waren. Onduidelijk is nog wat de oorzaak is van de explosie, maar waarschijnlijk gaat het om een gaslek. <coughs> Excuus. En bij een explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana... zijn zeker negen doden gevallen, tientallen mensen raakten gewond. Ook worden nog dertien mensen vermist. Het luxe hotel is grotendeels verwoest door de explosie. Uit een eerste onderzoek blijkt dat ook daar een gaslek de oorzaak is. In Marhezen in Brabant zijn vanmiddag meerdere vrouwen aangerand. Dat gebeurde in en om een supermarkt, meldt Omroep Brabant. Eén vrouw deed vanmiddag aangifte en later meldden zich meer vrouwen bij de politie. Omdat ze een duidelijke beschrijving van de verdachte hadden, kon hij snel worden opgepakt. Het gaat om een man van 27 uit Budel. Kunsthistoricus Sid van Rossum is overleden, meldt het magazine Maarten, waar ze voor werkte. Ze was vooral bekend van het programma Hier zijn de Van Rossums... waarin ze samen met haar broers Maarten en Vincent plekken in Nederland bezocht... waar ze elkaar vanuit hun eigen expertise verhalen over vertelden. Sid van Rossum overleed de afgelopen woensdag.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 Oh, and I don't wanna find another living in my head each day. Always looking for a different ending. And hey, so much that we haven't said. Let's not wait. We've got no reason for pretending. Yeah, I will never run away now.